Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een uur horen we hoe lang we nog in lockdown zitten. Dan houden premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie. Een vrolijk verhaal zal het waarschijnlijk niet worden, want het gaat nog niet goed genoeg met de cijfers. Het aantal besmettingen is volgens het RIVM de afgelopen week omlaag, maar... Het gaat niet snel genoeg eh, en de daling is niet eh, fors genoeg voor, eh, voor deze tijd van het jaar. En ook minister De Jonge is er nog niet gerust op, vooral vanwege de extra besmettelijke Britse coronavariant. Wat ons te doen staat is dat we het aantal besmettingen verlagen. En, en dat we de verspreiding van die Britse mutatie vertragen. En, en tegelijkertijd zijn we begonnen natuurlijk met die vaccinatiefase. En dat is, een, dat is een hoopvol gegeven. Maar we mogen daar niet uit afleiden dat we er al bijna zijn. Ja, versoepelingen hoeven we dus nog niet te verwachten. Integendeel, voor middelbare scholieren worden de regels zelfs weer iets strenger. Zij moeten, als de scholen na de lockdown weer open mogen, ook onderling anderhalve meter afstand gaan houden. Nu hoeft dat alleen bij docenten. In Leeuwarden zijn drie mensen opgepakt voor relletjes en geweld tijdens de jaarwisseling. Het gaat om drie inwoners van 21, 24 en 41 jaar oud. Ze zouden met een groep stenen, glas en zwaar vuurwerk naar de ME hebben gegooid. Waarschijnlijk komen er nog meer arrestaties, want op bodycambeelden zijn in totaal 13 mensen herkend. De politie in Amsterdam heeft vanmiddag twee lichamen gevonden in een garagebox op een bedrijventerrein aan de rand van de stad. Wie het zijn is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt nog of de twee door een misdrijf om het leven zijn gekomen. En goed nieuws voor liefhebbers van voetbal van het net niet allerhoogste niveau. Sportzender ESPN blijft toch alle eerste divisiepotjes live uitzenden. De zender was van plan het aantal live potjes terug te schroeven omdat het erg duur is. Vorige week werd er een grote supportersactie opgezet en die heeft dus succes. Het weer nog. Vanavond en vannacht kan het licht vriezen. Het kan ook glad worden. Morgen schijnt de zon, maar vooral in het noorden is er ook kans op regen.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 Standing in the spotlight, chasing that neon rainbow. I'm living that honky tonk dream. All I ever wanted is to pick his guitar and sing some mind. van 2020 liet Cody Jinks weer van zich horen. Dit keer met een live album opgenomen in het beroemde Red Rocks Amphitheater in Colorado.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 It's gonna get I hear the voice Jesus I hear the devil talking just the same. walk over each other any given day. I've read the words and read so many times but now I thought that I might say. I guess I'm saying this life just ain't the way I thought that it might be. I've been wandering down the hallways of our roses like some kid out skipping school. Dit is het favoriete album van de maand. Tennessee is mijn favoriete track op het favoriete album van de maand Cut and Grass, volume 2. Sturgill Simpson tekent ervoor. I've been gone out of my mind for a while now. Trying to find my way back home. I don't know Kentucky, seeing things clear through a haze of whiskey, tears, and misery. While you're all the way down there in Tennessee, I've been going at it a little hard as late it might seem. waking up every day in the same bad dream. Taking long walks at night back. No luck so far. And the hardest part is just knowing how close you are. 210 mile drive, three hours down South 65. But it feels like this productief geweest in quarantaine. De country singer-songwriter heeft haar nieuwste EP met zes nummers, waaronder Salt and Lime, nieuw leven ingeblazen met een akoestische vertolking. Crystal blues behind two dollar shades Sunday chair with the Surf waves on je de naam Merle Haggard hoort, denk je aan Sing Me Back Home. Het is zijn kenmerkende nummer waarin Merle het verhaal vertelt over zijn tijd in San Quentin, waar hij bijna drie jaar gevangen zat. De original van deze week. afkomstig uit Montreal en woonachtig in New York. De stijl van Robbie Harte wordt omschreven als meeslepend, inspirerend en krachtig.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 De song bereikte de derde plaats. onbekende en voor jou waarschijnlijk ook. Ai Ai Ai is echter een song die ik je niet wil onthouden. Daniel Kleindienst is de vertolker. I was watching the game on TV with some friends of mine. Jimmy said, you know we ought to get out of town while we still got time. There's a whole world out there waiting. All we gotta do is go. You've got a car, it ain't that far down to Mexico. And I said, Well, I, I, I do like tequila. And I, I, I love senoritas. It's a little further further south than I ever thought I'd go. But you've got me thinking of crossing the border into Mexico. Guess we must have been flying, heading south on 35. The trooper said, boys, where you going? And don't you want to get there alive? I told him we were headed down to Mazatlan. He said I ought to throw you in jail. But to tell you the truth, wish I was going with you myself. Cause I, I, I do like tequila. sand, soaking up sun, taking in the scenery, sipping on a touristy tropical drink. That's when it occurred to me. I should have called the boss to tell him that I was leaving town. But he's kind of slow, but he probably knows by now. a little further south than I ever thought I'd go. But I'm so glad you talked me into crossing the border into Mexico. Why would anyone ever want to leave Mexico? Think I'll stay right here forever down in Mexico. in Holland. Haar naam is een pseudoniem. Ze heet oorspronkelijk Ellen Noens. Maar Che bekt internationaal een stuk lekkerder en haar eigenlijke professie is zorgmedewerkster. De Zeeuwse weet haar activiteit in de muziek prima te combineren met haar werk in de zorg. Open Road is een van haar songs. is een oudje van de Moonlight Riders. De formatie bestaat niet meer. Als voorbode van zijn album is Ethan Huis er met zijn nieuwe single Josephine. Hij krijgt de steun van Jori van Gemert. Topper. meet. I never got to greet, it's a pity. Je country uit eigen land. David Quinn heeft een prachtig outlaw-album Letting Go gemaakt. En daar is Let Me Die With My Boots On een treffend voorbeeld van. Real Country Well, I'ma lay my head right down on the ground I promise now jaar keer hij terug naar de roots met twee knappe bluegrassplaten. Maar boven alles staat kwaliteit voorop. En Sturgill Simpson levert dat meer dan behoorlijk. Oh Sarah. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Oh Sarah, here we go again. I can't get past the pain, Why don't I save you. I'm too old now to learn how to let you in. So I run away just like I always do. She said if there's something I should know gaat over het laatste drankje. Maar ik gebruik de song van de Wasboard Union om de overstap te maken naar het tweede uur. Just another Thursday I can see the weekend coming Might be a little early But I'm about ready to get into something I should probably stay at home And get myself some sleep get you every time So I headed in for just one drink I had one more, then one more Turned into one more And I kinda lost count I just dropped in for a sip of that dew At 5.15, now it's quarter to two Just a beer buzz in the beginning Now I'm feeling pretty jacked up But I ain't done yet I said it before, I'll probably say it again Before I walk out that door I'll have one more Nah It's looking like tomorrow's gonna be a long one. Have just one, man, that's a tough one. I ain't never done nothing halfway. Yeah, that first one always tastes like one more, then one more turned into one more, and I kinda lost count. I just dropped in for a sip of that dew. At 5:15, now it's quarter to two. Just to be a buzz in the beginning, now I'm feeling pretty jacked before, I'll say it again get the wax as my coin. And I'm in the paradigm of a drinking song. My beer filled up with tears over all your tender years. And I never felt more like singing the blues. I ordered just one more, driving nails on my coffin door.